Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden roept de gouverneur van New York op om af te treden. Andrew Cuomo wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de democraat vrouwen die hij in dienst had... ongewenst heeft betast, geknuffeld en vernederd. Het parlement van de staat New York onderzoekt of hij kan worden afgezet. Zijn eigen partijleden willen inmiddels ook dat hij vertrekt. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya zou onderweg zijn naar Polen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio... na een hoog opgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Dat wilde haar naar huis sturen, volgens de atlete... omdat ze kritiek had geuit op haar coaches... Timanovskaya vreesde represailles in Wit-Rusland. Het land snoert critici hardhandig de mond. Polen heeft haar humanitair visum aangeboden. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. Ook de stroom valt geregeld uit. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug. De Noord-Zuidverbinding onder Rotterdam gaat twee jaar lang deels dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer kan in beide richtingen maar over één rijstrook met 50 km per uur.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 ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort.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 Could you um, go to bed with me? 说。 summer thing You think you own whatever land you land on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 a stranger. You learn things you never knew, you never knew.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 your love, you'll see. You think I can go on another day. is jouw keuze ZFM.